Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tennisser Novak Djokovic mag toch Australië in. Hij wilde in het land naar de Australian Open, maar werd tegengehouden. Zijn visum werd ingetrokken omdat hij geen vaccinatiebewijs had, maar een medische vrijstelling. Volgens de rechter had het niet mogen gebeuren en hij draait de beslissing dus terug, vertelt onze correspondent. Hij zegt dat Djokovic per direct eh, vrijgelaten moet worden, zodat hij mee kan doen aan de Australian Open. En ook dat de regering voor alle kosten van de rechtszaak eh, moet opdraaien. Djokovic moet nu gauw aan de bak met zijn trainingen. Het grote tennistoernooi start over een week. Op veel plekken stromen het schoolplein en de fietsenstallingen zo weer vol. De basis- en middelbare scholen gaan weer open. Ze hadden een extra vroege kerstvakantie omdat de coronabesmettingen gauw opliepen. Maar vanaf vandaag wordt er dus weer in het echi lesgegeven. Het is nu ook weer fijn om even tegen iemand anders te praten dan tegen je moeder of zo. Ik vind het superleuk, want dan kan ik mijn vriendjes ook gewoon zien en mijn klasgenoten. Het lesgeven gebeurt wel in lokalen waar meestal niet echt goed geventileerd kan worden, blijkt uit onderzoek. Terwijl goed doorlucht volgens het RIVM belangrijk is om de verspreiding van corona tegen te gaan. In Curaçao worden patiënten met niet spoedeisende klachten afgebeld. Veel ziekenhuispersoneel zit namelijk thuis door corona. En dus krijgen ze de roosters niet rond. Ook veel ziekenhuisbedden liggen vol. Dat zegt correspondent Dick Draaier. Voor reguliere zorg, eh, dat is ook knijpend, is er helemaal geen ruimte meer op dit moment. Krijg je een auto-ongeluk en zou je op de IC belanden, dan is daar op dit moment in ieder geval geen plek voor. Maar er komt hulp aan. Vanuit de VS zijn artsen en verpleegkundigen onderweg. En check even goed je reis als je vanavond met de trein moet. Om half zeven gaat namelijk de nieuwe dienstregeling van de NS in. Vanaf dan rijden er op tien trajecten minder treinen. De NS zegt dat er door corona s'avonds minder mensen reizen... en dat ze niet met lege coupés willen rijden. Het weer nog. Pas op als je zo de deur uitgaat, want in bijna het hele land kan het vanochtend glad zijn. De dag begint verder grijs. Daarna kan de zon er wat vaker doorkomen. Het wordt maximaal een graad of zes.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 What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. nothing there was broken or wasted. Oh, oh, oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tennisser Novak Djokovic mag toch Australië binnen voor de Australian Open. Eerder werd zijn visum bij de douane ingetrokken. Maar volgens de rechter heeft Djokovic gedaan wat hij kon om het land in te komen. Na bijna een jaar staat straks om 11 uur een nieuw kabinet op het bordes van Paleis Noordeinde. Alleen beoogd minister Kaag van Financiën is er niet bij vanwege een coronabesmetting. Zij wordt digitaal beëdigd. Vandaag gaan de basisscholen en middelbare scholen weer open... maar op meer dan een kwart van de scholen is de ventilatie niet in orde. Dat zegt het platform Perspectief Jongeren. En dat terwijl volgens het RIVM ventileren helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het weer vandaag bewolkt en af en toe zon en het wordt maximaal 6 graden.